Als het sneeuwt of au, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. 538 Nieuws. 6 uur. In het Drentse dorp Mantingen zijn ze gestopt met het karbietschieten... na een ongeluk waarbij twee gewonden vielen. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. In Friesland, in Kolumberzwaag, zijn op Oudjaarsdag twee kinderen gewond geraakt. Ze zouden vuurwerk hebben opgeraapt en dat is toen ontploft. Ga je tijdens oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht de weg op, hou dan opnieuw rekening met gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat natte stukken weg kunnen bevriezen, vooral in het zuiden en oosten. Vanochtend was het hier en daar ook spiegelglad en gebeuren er honderden ongelukken. In Os zijn honderden illegale cobra's gevonden in een carport midden in een woonwijk. Volgens de politie moet je er niet aan denken wat er gebeurt als het vuurwerk zo zijn ontploft. De cobra's zijn door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen. De man die het vuurwerk had opgeslagen is opgepakt. En een van de nieuwjaarsduiken morgen in de Noord de Noordzee is afgelast. Mensen uit heemsteden nemen op 1 januari altijd een duik in zee... maar volgens de organisatie is het te gevaarlijk omdat het heel hard gaat waaien. De nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat voorlopig wel door. In het oosten zijn sommige duiken afgelast vanwege ijs op het water. Vanavond en tijdens de jaarwisseling zo goed als droog. In het zuidoosten kan het een graadje vriezen en kan het lokaal glad zijn.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 En we gaan nog even door met een megadeal. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Een krat kordaatpils per krat met 24 stuks voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte... en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar. Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft. Vandaag is er en morgen weten we niet. Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland... Steun Metakids. Stop metabole ziekte. Nou nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. Wees er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het. 18 plus, speel bewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot 2 uur vannacht om mee te spelen. Op postcodeloterij.nl 538 De 538 Jaarmix. Radio 538. Op de laatste dag van het jaar. Nog één keer alle hits door elkaar. Dus luister en geniet van de 538 jaarmix.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 The tide turns eventually, it comes. melody. I can't be mad at you, so I'm mad at me. You remain awake as I fell asleep and mistook our love for destiny. It's hard to smell the roses in the winter season, hard to carpe diem when you're hardly breathing. I wanna be the one to love you when your heart is bleeding. C'est la love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I find is me. Oh my, it's got me on. job. van het afgelopen jaar.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 Yeah. Man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah. Anything instead them, girl, I do it like it's tax. But make my own money like the girls in what we trap. Classic. 25. In the mix.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 We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one horse rodeo. I think you know 2025. De jaar mix. 538 Jaarmix. you in dirty cash. I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. I want your money. ik zit kijk alleen. Het komt er maar niet van. Is dat jou of mijn probleem? Mijn probleem. Want er is zoveel afgelopen jaar. Je hoort ze allemaal in de 538 Jaarmix. 2025. De 538 Jaarmix 2025 door Jan Hinke. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Dan kun je... Eh, ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets veranderd is. Meer vermogen, een huis gekocht. Ja, er is wel veel gebeurd, ja. Oké, check alles dan goed. Zo weet je zeker dat je elke maand het juiste bedrag betaalt of terugkrijgt.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 Net zo lang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. 18 plus, speel bewust. Ja, we komen eraan. Met de postcode je van 59,7 miljoen. En dat kan echt overal vallen. Van Ameland tot Zierikzee. En van de Achterhoek tot aan de Havenstad. Dus ook bij jou in straat. 59,7 miljoen. Doe jij al mee? Postcodeloterij.nl Zon en strand en een groot zwembad en glijbanen voor de kids. En ja, dat betekent rust voor jou. Bij Corendon vind je jouw zonvakantie. Pak nu de allerhoogste vroegboekkorting en nu snel naar corendon.nl. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Samsung Galaxy S25? Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Watch 8 cadeau van 429 euro. Ga snel naar odido.nl. Tot zo! Odido. Boek nu Griekenland en krijg de allerhoogste vroegboekkorting. Check corendon.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Knallend het nieuwe jaar in met SBSS. Om half negen blikt Linda de Mol met 4BN'ers terug op 2025 in de quiz van het jaar.